Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Premier Rutte, andere kabinetsleden en veel Tweede Kamerleden... veroordelen een video van Forum voor Democratie... waarin een politiek verslaggever wordt weggezet als riooljournalist. De Rutte spreekt van een nieuw dieptepunt. De YouTube-video begint met de tekst rioolratten ontmaskerd. Te zien is hoe Forumkamerlid Gerion van Meijeren... een SBS-verslaggever confronteert met draaiende camera... omdat ze volgens Forum leugens heeft verspreid. Collega-verslaggevers reageren reageerde eerder al geschokt op de video. De journalistenvakbond NVJ onderzoekt of er juridische stappen kunnen worden genomen. In het noorden van Frankrijk heeft een kleine tornado grote schade aangericht. In het dorpje Bioucourt zijn tientallen daken beschadigd. Straten liggen bezaaid met dakpannen en meerdere bomen zijn omvergetrokken. Eén persoon raakte licht gewond. Op sociale media gaan beelden rond van de tornado met donkere wolken. Het noodweer trok daarna verder naar België met zware windstoten, onweersbuien en hagel. De Britse oud-premier Boris Johnson trekt zich terug uit de strijd om het leiderschap van de conservatieve partij. Nu hij afziet van deelname lijkt zijn tegenstrever en oud-minister van Financiën Rishi Sunak vrijwel zeker van een overwinning. Als hij morgenmiddag voldoende parlementsleden achter zich krijgt, wordt hij automatisch de nieuwe premier van Groot-Brittannië. De Max Verstappen heeft de Grand Prix van de Verenigde Staten gewonnen. Na een mislukte pitstop verloor hij de leiding. Maar zes rondes voor het einde ging Verstappen Hamilton voorbij... en pakte hij de eerste plek weer terug. Verstappen was al wereldkampioen. Dit is zijn dertiende overwinning dit seizoen. Daarmee evenaart hij grootheden als Michael Schumacher en Sebastian Vettel... met het record van meeste zegens in één seizoen. En met de winst heeft Verstappens team Red Bull de constructeurstitel te pakken.